Maar dankzij dat vuurwerkverbod waren het er wel minder dan andere jaren en ze waren ook minder ernstig. Wat hem betreft gaan we nooit meer knallen. Ik zou zeggen, kabinet, nu moet je het ijzer smeden, nu het heden, om maar even in de, in de hitte te blijven. Want nu heb je de kans om de hele vuurwerkbranche en al die Nederlanders lang, je, al een eh, hele lange tijd van tevoren te zeggen. We gaan dat eh, niet meer doen, we stoppen hiermee. Er werd nog best wat afgestoken. Hij hoopt dat mensen dat spul nog hadden liggen van vorig jaar en dat het nu dus gedaan is met vuurwerk in ons land. Waarschijnlijk staat er niet snel een flinke nieuwe lading coronavaccins van Pfizer klaar. Volgens de baas is het lastig om snel meer ampullen te produceren, zegt hij in het Duitse weekblad Der Spiegel. Tot nu toe is het vaccin van Pfizer als enige goedgekeurd in Europa. Het is de bedoeling dat op 8 januari in ons land de eerste mensen een prik krijgen. Een dikke kans dat jij ook wat belletjes en appjes hebt gehad met nieuwjaarswensen. Volgens KPN was het tijdens oud en nieuw drukker dan ooit op het mobiele netwerk. Na 12 uur werd er twee keer zoveel data gebruikt als normaal. Waarschijnlijk doordat mensen thuis oud en nieuw vierden en meer belden en foto's en video's verstuurden. En inwoners van het Gelderse dorpje Hedel hebben een onrustige nacht achter de rug. Een groep rellende jongeren stak een paardentrailer met autobanden in de fik. Gooide ook met zwaar vuurwerk. Ik vind het schandalig. Meer kan ik niet meer zeggen. Ja, het is een, eh, een klerenzooi horen eh, natuurlijk. Hè. Maar ja, het is de jeugd en... Eh, die zitten al zo lang in huis dat ze een keer eh, de agressie bot willen wieren, denk ik. Hè? Dus het was eh, ja, wel een beetje eng toen ik thuis kwam hier om een uur of twee vannacht. Ik heb mij eigenlijk afgevraagd waarom er de spuit niet op ging. Ja, de ME is er inderdaad bijgehaald. Wat haar betreft had hij dus ook het waterkanon in mogen zetten. Het weer nog, af en toe zon. Vooral in het noordwesten is er een bui en het wordt 3 tot 6 graden. In het weekend op de meeste plaatsen droog en er is ook wat zon. Het wordt een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag.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 En eh, ook namens Pim natuurlijk. Heel gelukkig nieuwjaar. Ja, dankjewel. En ook alle luisteraars een geweldig, goed en mooi nieuwjaar. Ja, en een, nieuwjaar nieuw jaar zonder eh, nieuwjaarsduik. Voor het eerst. <laughs> Nou, ik heb er één keertje meegedaan. Niet in Nederland, in Miami. Dus ja, telt wel. Dat, die telt niet. Dat telt nee, wel, dat telt wel. Was ook op nieuwjaar. Dat, heet, dat heet vals spelen. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> ik eh, doe hem hier elk jaar. doe dit ja? jaar voor het eerst niet. Ja, ja. Dus- maar ga je het in je achtertuin doen, zag ik? Ik heb een balkon. Ga je op die achterbalkon nee, doen? Nee, ik ga niet op achterbalkon doen. <laughs> nee, nee. nee, dat gaat me te ver. Nee? Dat, oh. eh, dat doen we ah. Nee. Je moet er wat voor over hebben, toch? Ja, nee, kijk. De zee, oké, maar een, een blik Zeewater? Soep, zeewater. Het <laughs> soep, zeewater. ja, inderdaad, ja. ja. Oké, we gaan... Eh, nou, eh, nog een leuke... Uh, It was a very good year van Frank Sinatra. When I was seventeen, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was seventeen. 21. It was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. came undone when I was 21. 35 It was a very good year It was a very good year For blue-blooded girls of independent means We'd ride in limousines chauffeurs would drive when I was 35. But now the days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from fine older kegs From the brim to the dregs. It poured sweet and clear. It was a very good year. zijn we weer. Ehm, we hebben nog een paar nieuwjaarswensen. Van, eh, als eerste ons lunchteam. Eh, Lucie van Brugge en eh, Jan van de Oever. Die op dinsdag lunchroom doen. Ja, hier komen ze. Ik wil al onze luisteraars een heel gezond en liefdevol 2021. En dan de volgende. Lieve luisteraars van Lunchroom, ik hoop samen met Lucie ook in 2021 jullie op de dinsdag weer twee leuke luisteruurtjes te kunnen geven. In ieder geval wens ik u allen een heel voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar en vooral let op elkaar. Nou, mooi, mooi, mooi. Ik heb er ook nog één gemaakt. Ik wens iedereen een geweldig, grenzeloos, gaaf, glitterend, goed, gelukkig, gezellig, geinig en vooral een gezond 2021. Het kan volgens mij alleen maar beter worden. Ja, mooi hè? ja, allemaal. En natuurlijk het leuke is, we hebben eh, eh, het uitgevraagd aan eh, luisteraars... om een kerstwens in te sturen. Ja. En de burgemeester heeft er volgens mij ook okay gemaakt, hè? Ja, maar die komt pas om vier uur. Ah, oké, die zijn er nu niet uit. Nee, nee, nee. nee, leuk dat hij gereageerd Om vier uur komt er een speciaal programma om het nieuwe jaar in te luisteren. Aha, ja. En eh, daar komt de burgemeester in. Oké, maar van Toepak hebben we er ook eentje gekregen. Die ook even draaien? Ja. ja. Nou komt hij. ik ben Wilke Toebak, ik ben van Toebak Leef. Ik ben Jolanda Verstegen, ook van Toebak Leef. En wij zijn er iedere zaterdagochtend van 8 tot 10 uur. En wij willen onze getraumatiseerde luisteraar een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, en eh, keep it safe en eh, blijf luisteren. En een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat het echt volgend jaar een fantastisch jaar gaat worden. Zeker weten. We gaan, allemaal naar buiten. Hoi. Deze nou zaterdag. We weten dat het dit jaar allemaal een beetje anders is, maar daarom willen we juist nu extra liefde jullie kant op sturen. dit was eh, Smit met The Dream On. Want we hebben natuurlijk eh, de laatste paar dagen met z'n allen toch wel geluisterd naar de top 2000. Ja. En om eh, afscheid te nemen van het jaar 2020. En wij toch gedacht, nou, die top 2000, dat kan er wel iets beter. En er kunnen wat nummers in die wij, of er moeten wat nummers waarvan wij vinden, die moeten er ook in. Dus die nummers gaan we ook tijdens deze uitzending draaien. Ja, en ik vond sommige nummers wel heel erg laag staan. Ah, in verhouding, ja. ja in verhouding tot <laughs> hoe goed ik ze vind. Ja, ja. Namen dan, ja. Het is natuurlijk allemaal eh, eh, eigen smaak, maar eh, ja, het blijft leuk. Ja? ja. Oké, hier krijgen we dus één nummer wat er eigenlijk ook in had moeten staan. Meccano met Hio de la Nuna of zoiets. hij staat er wel in, hè? Maar dat is eigenlijk zo'n nummer wat eh, veel hoger moet staan. Ja. ja. Hij staat nu op 1919. Dus ja, hij moet inderdaad veel hoger. Dus volgend jaar op stemmen. Ja, zeker een mooi nummer. Ja, mooi Heb je enig idee waar het over gaat? Geen idee. nee. <laughs> <laughs> maar het klinkt wel heel serieus. <laughs> Een goed begin. Dat is misschien maar goed dat we het niet kunnen verstaan. Nee. ja. Oké, een ander nummer wat ik vind dat erin uh, had moeten staan... is van eh, David Bowie, A Led Insane. A Led Insane, ja. En let vooral op het pianostukje. Daar komt hij. als ik heel eerlijk ben, vond ik het zelf ook raar... dat ik opeens wegliep op mijn eigen feestje. Het, het, was raar. Het was gewoon raar dat ik opeens op een stoel ging staan en riep... jongens, ik ga op huis aan. Dat, dat, dat was raar. Ja, in het begin dacht iedereen nog van, nou ja de cabaretier probeert een beetje grappig te doen in zijn eigen tijd. Maar dat was het helemaal niet. Ik, ik wilde gewoon echt weg. En waarom wilde ik weg? Het was gewoon een kutfeestje. Het was gewoon een totaal mislukt kutfeestje. En, en dat zeg je niet gauw over je eigen feestje. Dat weet u zelf. iedereen vindt zijn eigen feestje altijd erg geslaagd. Iedereen is altijd erg tevreden over zijn eigen feestje. Iedereen zit altijd de afloop... Ja, iedereen vond het erg leuk. Erg leuk. Er belden er vanochtend ook nog een paar. Die moesten wel iets eerder weg. Maar ze vonden het erg leuk. Ja. Maar mijn feestje was gewoon totaal mislukt. En, en, en ik weet ook waarom. Ik had twee groepen uitgenodigd. Ik had de, de, de Nieuwe Straat uitgenodigd, de housewarming. Ik denk, eh, ja, die, die mensen wilde ik leren kennen. Die, die, die hadden ook veel last gehad van de verbouwing van ons huis. De auto's van de aannemer hadden nou, regelmatig de straat geblokkeerd. En niet alleen de auto's van de aannemer, ook de auto's van de televisie. Want ik deed ook nog mee aan de help. Mijn man is klussen. Maar goed, dat, dat gaat dan... dan... En, en, en, en ik woon in een leuke straat, in een jonge straat, weet je wel... met van die, van die, eh, van die gezinnen met zo'n D66-bakfiets voor de deur. Je kent dat wel. Van die, van die jonge gezinnen die de echtscheiding nog niet aanzien komen, weet je wel... die er nog lol in hebben. Die, die ook in de toekomst geloven, ook tegen de kinderen. En nou, godverdomme naar violes, weet je wel, dat heerlijke optimisme. Ik ben er dol op. En... Eh, nou, die had ik uitgenodigd en ik had mijn vrienden uitgenodigd. En mijn vrienden, nou ja, die zijn van mijn leeftijd... en ik word komende maand word ik 60. En nou ja, laat ik gewoon duidelijk zijn... mijn vrienden, dat is behoorlijk oude meuk zo langzamerhand. Dat is een, ja, het is een kneuze man, als je het bij elkaar ziet. Ze zijn allemaal gedotterd, weet je. Het is... Het is... Ja, en de burn-out ligt op de loer. En ze zijn de motivatie een beetje kwijt. En ze zitten allemaal een beetje in een dipje. En ze meuren uit hun muil, mannen. Je moet er echt een windscherm tussen zetten... wil je nog een gewoon gesprek voeren. Ja, en het zijn ook allemaal een beetje van die afbouwtypes. Dan zeg je, hoe is het? Ja, ik ben een beetje aan het afbouwen. Je hebt nooit wat opgebouwd, lul. Waar nou- wat bouw je dan af? Hè? Je Prozac gebruik, ouwe hoer. Stuip je niet meer, ga je niet meer vreemd erop, man. Hé, maar weet je, je wordt ouder. Je wordt ouder en dat zie je aan je vrienden. Nou, ik zie trouwens niet alleen aan mijn vrienden, ik zie het ook aan mezelf. Ik woon in Amsterdam, ik stap, vorige week in de tram. Zet er een beetje, meneer, wilt u zitten? Nou, man. Ja. Terwijl ik nog dacht, ga jij eens liggen, weet je wel. Maar goed, en, en, en dat is ook niet meer reëel, dat is ook niet meer reëel. Nee, maar goed, weet je, je wordt ouder, je wordt ouder. Nou, nou ik zal het een beetje uitleggen. Ik, ik, ik ben, eh, van oorsprong ben ik een Gooise kakker. Ik, ik ben ooit geboren in zo'n hockeynest. En, en, en daar kan ik ook niks aan doen, dat is allemaal goed gegaan. Maar als je eh, Gooise kakker bent, was je 16 en dan kreeg je meestal een brommer. En dat was vaak een poeg of een tomos. En, en, en nou, als je die dan had, dan ging je racen tegen de jongens van de andere kant van het spoor. Dat waren de Zundaps, hè. Dat, eh, die noemden wel de, de waren dat. En, en die maakten ook een ander geluid, hè. Die Zundaps deden... Oh, en, en de kakkers... Oh, eh, hè? Ander En... Eh, nee, maar goed. En, dan, en, en, en, ik ben altijd wel een beetje een brommerjongetje gebleven. Altijd, weet je. Ik, ben veertig keer naar Easy Rider geweest. Eh, ik heb nog zo'n midlife Harley gehad, weet je. Ja, ik ben een redelijk sneuwe lul, hoor. Dat mag je best ja, dat, kent u toch wel. Die mannen van zo'n jaar of 40, 50... en die dan in zo'n leren jas toch even lekker... Die eh, Je zal er hier ook een paar in de zaal hebben zitten... die nog even lekker... Godverdomme, heb ik mijn motor. En dan even die wijde wereld in. Rondje Paterswolde. Wauw. Wauw, man. Godverdomme nog te laf om naar Loppersum te gaan. Vlekken erop, man. man. kom op. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. De, de, de toon is gezet, Groningen. Nee, Nee, maar het is toch allemaal, weet je... En, en, en nou goed, maar ik heb dus dat soort vrienden, heb ik. En die waren ook op mijn feestje. En die blijven ook allemaal veel te lang in die, in die brommerhouding hangen. En ik er naartoe. Ik zeg, zo mannen, en, eh, waar hebben wij het over? Aankoop van een fiets. <laughs> Elektrische fiets, man. Ja, maar dat vind ik dus nog het ergste. Dan sta je opeens in Amsterdam te praten over het kopen van een fiets. In Amsterdam. Het kopen van een fiets in Amsterdam. Hallo. Ik woon mijn leven lang in Amsterdam. Ik heb nog nooit een fiets gekocht. Nee, ook niet gejat. Als ik iemand die fiets roep, had. hele lul. Dat is mijn fiets. Springt er alles af. Laat maar. Maar goed, weet je. Maar op een gegeven moment, op een gegeven moment, op een gegeven moment... Eh, dan word je ouder en op een gegeven moment ben je de gast op je... Ja, ben je een vreemde op je eigen feestje, laat ik het zo zeggen. Ik, ik loop op mijn eigen feestje en die hele nieuwe straat is uitgenodigd, hè? dat zei ik. Eh, dus ik ken die stemmen niet, ik, ik, ik ken die mensen niet. Opeens hoor ik iemand achter me zeggen... nee, Martijn is hoogbegaafd. Ik denk, oh, dat is geen familie, dat hoor ik zo. Martijn is hoogbegaafd. Ja, dat zeiden ze op de opvoedpolie. ik denk, opvoedpolie? Ja, maar had toch ook ADHD? Ik denk hoogbegaafde, opvoedpolie, AD. Ik denk, waar zit die fucking Martijn? En verdomd, ergens in de verte, er hangt een van de mannetje... helemaal stoont van de Ritalin op de bank. En die zit dat te spelen op zijn iPhone 88. Ik loop naar hem toe. Ik zeg, wat doe je voor spelletje? Ja, ik moet een winkelcentrum leegschieten. <laughs> ik zeg, en dan? Ja, het volgende level is iets met een grensrechter. ik zeg, en dan? Ja, met een stel Belgen stappen in Eindhoven. Het is raar. Ja, maar je wordt een vreemde op je eigen feestje. Ik, ik, ik, loop op mijn eigen feest, komt een van de beste vriendinnen van mijn vrouw komt naar me toe. Zegt, hi Joep. Ik zeg, hoi. Zegt, ik heb zoveel aan de overgang yoga ik zeg prima. Ja, en ik eet glutenvrij. Het gaat heerlijk met me. Alles doet het weer. Ik kom weer muziek uit mijn doos. Het gaat heerlijk met me. Ik zeg nou liever wat leuk voor je. Ik zeg, en hoe komt dat zo opeens? Dat nou, ik zit helemaal in de boeken. Ik zeg, en de wat? In de zelfhulpboeken. Daarmee verbreed ik mijn focus. Ik zeg, nou niet alleen je focus zo zien, hè? Zeg ze, zit jij nog niet in de Je Joop? Ik zeg, nou, ik heb er één gelezen. Welk zelfhulpboek heb jij gelezen? Ik zeg, positief denken. Zegt en? Ik zeg, kutboek. ik loop op mijn feest, ik loop op mijn feest... krijg ik op een gegeven moment een sms'je van mijn vriend Harry... waarom hij niet is uitgenodigd. Waarom hij op Facebook moet lezen dat er bij ons een feestje is. En dat hij er alsnog voor kan zorgen dat het heel druk wordt. Dus ik sms meteen terug. Dat komt, jouw ex is hier ook en die wil jou wel zien... maar niet die kut met die dikke reet waar je tegenwoordig mee bent. Hoppa krijg ik meteen een sms terug. Deze dikke reet heeft tenminste een kut. Het zijn rare teksten. Het zijn rare teksten. Het zijn rare teksten. Ik loop op mijn eigen feest. Komt een van die nieuwe buren uit de straat. Komt zegt Hi. Ik zeg hoi. Hij zegt, ik zal me even voorstellen. Ik zeg, nou, laat maar joh. Hij zei, nou, misschien is het wel leuk als ik even vertel wat ik doe. Ik zei, nee hoor, in zit me ook geen fuck. Zuip je lekker klein, en dan weer oprotten, zo'n avond is het. Hè? En morgen niet aanbellen dat je denkt dat we vrienden geworden zijn. Zo is het. Hij zei, nou, ik vind het wel heel leuk om u een keer te ontmoeten. Ik zeg prima. Hij zei, ja, ik ken u natuurlijk alleen maar van de televisie. Ik zeg: nou, ik heb geen tv, ik heb geen idee wie ik ben. Hij zei, mag ik eens een gekke vraag stellen? Ik zeg, stel jij zo'n gekke vraag. Hij zegt, heeft u huisdieren? Ik zeg, wat zeg je? Heeft u huisdieren? Ik zeg ja, twee giraffen, maar die zijn op kamp. Hij zegt: vindt u het erg om even serieus te zijn? Ik zei, ja, vind ik heel erg, ja. ja. U heeft geen huisdieren. Ik zeg: ja, we hebben een foster parents papagaai. Hij zegt: een wat? Ik zeg, een foster parents papagaai. Hij zegt: hoe werkt dat? Ik zeg: nou, die woont in Afrika. Die zullen we elke maand een zak noten en dan gaat prima. Hij zei, maar wat heb je daar dan aan? Ik zei, nou, daar krijgen wij een leuke tekening voor terug. Zijn wij blij mee? Ik loop op mijn eigen feest. Staan er opeens twee mensen bij mij in het huis te praten over boer zoekt vrouw. Ik denk, ik hoef godverdomme in mijn Amsterdamse woning toch niet te praten over boer zoekt vrouw. Kent u boer zoekt vrouw? Eh, zo'n eenzame agariër die dan op zoek gaat naar zo'n eh, mest stinkend mokkel. Eh, kent u het toch niet? Ja, en, jullie verstaan ze hier, maar wij verstaan ze ook niet. Dat is Nee, maar het is toch verschrikkelijk, man. Dat boer zoekt vrouw. Dat is toch oudbollige Oh shit. Zeg iemand, nou Joep, daar hoef je niet zo denigerend over te doen. Ik zei, dat is toevallig mijn werk. Ja, maar het valt best mee. Er kijken 4 miljoen mensen naar. Ik ja, dat bedoel ik. Ja, maar het valt toch best mee. Het is best een progressief programma. Er doet tegenwoordig ook een homo-boer aan mee. Ja, boer zoekt trekker, flikker erop. ik, ik, ik, loop, ik loop op mijn eigen feest staan er opeens twee vrouwen te praten over 50 tinten grijs. Moeten Enise zegt ze, oh god, dan gaat mijn naalplug nou. Maar... Ja, u vindt het grappig, maar ik kan er niet om lachen. Ik durf deze zaal niet eens meer in te kijken. Ik zie bij alle vrouwen de vaginale balletje zitten, echt waar. Je zit je gewoon klaar te lachen, snol. Dat is het. Ik loop op mijn eigen feest ik loop op mijn eigen feest. Dan komt iemand aan met u en zegt, meneer Vertek, meneer Vertek, meneer Vertek. Ja, wat is er? Mag ik u wat vragen? Ik zeg, wat is er? Die oude dame die daar al de hele avond tegen de boekkast te slapen. Ik zeg, ja, wat is ermee? Mag ik vragen wie dat is? Ik zeg, dat is mijn moeder. Maar nou, uw moeder is toch overleden? Ik zeg, ja, dat klopt. ik zeg, in 1994 al, maar we hebben erop gezet. En, uh, bij dit soort feestjes halen we er altijd naar beneden. En dan mogen al mijn vrienden die dronken en mislukt zijn... en dat zijn eigenlijk al mijn vrienden... mogen dan een beetje over hun carrière lullen tegen mijn moeder. En dat gaat hartstikke leuk. Tot ze met haar willen dansen, dan grijp ik in. Ik loop op mijn feest. Ik loop op mijn feest en ik moet praten. Praten met andere mensen die ook willen praten praten. Praten. Wat ik van zomergasten vind. Wat ik van de nieuwe presentator van Zomergasten vind. Wat ik van Zomergasten van Zomergasten vind. Wat ik van Eva Jinek vind. Wat ik van Nico Dijkshoorn vind. Wat ik van Maarten van Rossum vind. Wat ik van Matthijs van Nieuwkerk vind. Of ik al in het Nieuwe Stedelijk ben geweest. Of ik al in het Nieuwe Rijksmuseum ben geweest. Wat ik vind, wat ik vind, wat ik vind, wat ik vind. En ik zeg, ik vind niks. Ik vind gewoon helemaal niks. Het enige wat ik vind is dat jullie allemaal ongelooflijk door de weekse convectiekoppen hebben. dat vind ik. Door de weekse convectiekoppen waren meningen diarree uitgulpt. Met je twintigvingertje. Dat vind ik. Stel het je klootzakken. Ik ga hem huis aan.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 Ja, spreek je aan, hè, de zorg. Wat is er nou weer fout gegaan? Wat de... Eh, een, interview, een interview van Jaap van Dissel. Waarin Jaap van Dissel zegt van... het feit dat er zoveel besmettingen in verpleeghuizen zijn... dat ligt niet aan het feit dat wij geen beschermende materialen ter beschikking stonden, eh, brachten... Dat ligt aan het opleidingsniveau van de verzorgende en de verpleegkundige. Ja, ja, ja, en dan denk ik, na het weglopen van het hele kabinet... en oppositie, of de, de, de coalitiepartijen, denk ik, ja. ja, ja. Ik vind het echt eh, zo incapabel. Dus hij heeft de prijs gewonnen, begrijp ik. Ja, de incapabele <laughs> prijs? Die ga ik één keer per jaar uitreiken. En dit jaar gaat hij naar Jaap van Dissel. En wat hij verdiend hebt, op staande voet ontslag. <laughs> dus pas op. ja, ja, ja, ja, ik ben op oorlogspad met hem. De Hoeftoeterprijs? Ja. En waarom die naam? De Hoeftoeter? Ja, Hoeftoeter, <laughs> ja. Ik vind het wel een mooie naam, ja. Ja, ja wat, er is helemaal niks mee. <laughs> Dat ja, dat wordt het woord voor 2021, hè? Ja, Hoeftoeter. Want het woord voor 2020 was anderhalve meter samenleving, of zo? Ja. ja. Ja. mooi woord voor Scrabble. Ja. Maar hoeftoeter staat geloof ik niet in eh, dit Ja, maar als, jij, als we het vaak noemen, we gaan elke week... Elke week gaan we hoeftoeter noemen. <laughs> Wie nu kom... hoeftoeter is. <laughs> ja, ja, ja, dan hebben we er 52 en aan het eind van het jaar uh, gooien ze in de grote hoed... en dan trekken we er één uit. Ja, ja nou, nou over, over 2020 was het dus Jaap van Dissel. Ja. En we gaan er nu een, elke week eentje doen. Het zijn een hoop hoeftoeters. <laughs> Ik <laughs> je verwacht dat veel mensen blunderen. <laughs> nou, één per week moet kunnen, toch? <laughs> ja, dat, moet lukken. blunderen is niet zo moeilijk, nee. Nee, nee. toch? Nee, nee, Goed. nee. Goed, jij had ook nog een ander nummer van... Eh, wat volgens jou ook in de top 2000 moet. En dat is ja. Uh, Aaron Schupa. Ja, met Ayman Albatros. En waarom dat? Is dat ook een... Eh, ik heb geen idee, maar ik vind het een leuk liedje. Oké. Het is een... ja, het is een geinig liedje. Oké, echt leuk. Nou, ben benieuwd. Daar komt-ie. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti another I'm an Albert child. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and liked the power. Money, money, money, ho, chinka, chinka, chinka, blow. Lori was a witch. Yeah, sneaky little bitch. So fuck that little mouse, cause I'm an albatross.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 days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Dit was uh, Nancy Sinatra. Ja met These Boots Are Made for Walking. En daar kom ik bij omdat mijn eh, zoon die heeft een, eh, toen hij nog op school zat eh, voor de PDT gewerkt. Hè, dan moest hij zaterdagmorgen vroeg opstaan. En ook nog eerst de post sorteren. En dan had je ook nog uh, muziek terwijl je werkt. Ja. En een merendeel van die mannen waren allemaal wat ouder en zo. Dus, en hij was als jonkie. En hij kende deze muziek niet meer, Maar als dan dit nummer werd gedraaid... begonnen al die ouderen mee te zingen en zo. En dan, eh, zeker aan het eind... Are you ready, Boots? <laughs> en dan gingen ze. ja, dat is een leuk verhaal. En zo is hij eigenlijk bij dit nummer gekomen. Dus ik draai dit nummer echt voor hem inderdaad. Ja, ja. en hij vindt hij, staat hij in de 2000? Hij staat niet in de 2000, nee. nee. Ik kan me ook iets bevoorstellen, hè? Ja, maar het is wel een gouden oude. volgens mij was hij toen de tijd heel populair. Want ik ja, ken zeker. Hem, absoluut. Ja. ja. Nou, je ziet toch verschuivingen inderdaad. Ja, er moeten nummers, nieuwe nummers in en nieuwe nummers uit. Of, ja. Dus ja, dat, is, uh, blijft leuk. Dus het is toch wel een, uh, ja, toch wel een doorsnede van ja, muziek op dit moment. Ja. zie je aan de nummer 1, die ook helemaal hartstikke nieuw is.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 Normaal was dan om eh, twee uur de nieuwjaarsduik. Dus eh, iedereen mag nu om uh, klokslag twee uur een, een blik water over zich heen gooien. Ja, ja. Nou, ik zal hem even pakken. Tot zo. <laughs> Tot zo. <laughs>